Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Spaanse toerisme heeft een goede zomer. In september kwamen bijna 21 miljoen buitenlandse toeristen naar Spanje. Ruim 8% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Spanje profiteerde vooral van het economisch herstel in Duitsland... en van de onrust in de Noord-Afrikaanse vakantielanden, zoals Egypte en Tunesië. De grootste stijging van het aantal toeristen was op de Canarische eilanden. Van januari tot september kwamen daar bijna 7,5 miljoen vakantiegangers. Een toename van bijna 20 procent. De persoonlijke gegevens van ruim 700.000 klanten van cheaptickets.nl zijn in handen van een hacker. Het gaat onder meer om adresgegevens, wachtwoorden en paspoortnummers van klanten uit 2008 en 2009. De hacker maakte gebruik van een bekende fout in een testwebserver van de website. Daardoor kon hij een backup van de database met alle transacties kopiëren. De server had niet de nieuwste software waarin het lek is gedicht. Voor zover bekend heeft de hacker geen misbruik van de gegevens gemaakt. Hij heeft zijn ontdekking gemeld aan IT-journalist Breno de Winter, die deze maand heeft omgedoopt tot Lektober. Cheap Tickets geeft toe dat er is ingebroken, maar zegt dat het systeem inmiddels offline is gehaald. Reddingswerkers in Turkije hebben inmiddels alle door de aardbeving getroffen gebieden bereikt. Het officiële dodental staat nu op 264, maar gevreesd wordt dat er veel meer slachtoffers zijn. Het aantal gewonden ligt rond de 1300. Volgens de Turkse regering hebben de mensen in het getroffen gebied overal vers drinkwater, maar de stroom is op veel plaatsen uitgevallen. In de zwaar beschadigde stad Ersis zit bijna de helft van de bevolking zonder elektriciteit. Het weer nog vanavond helder, maar vannacht raakt het bewolkt en de wind neemt af. Morgen zwaar bewolkt en van het zuidwesten uit regent. Het wordt een graaf 12. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Amersfoort Noord 2 kilometer. De andere kant op bij Inbrugge 2 kilometer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude 2. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 7 kilometer na een aanrijding. De A10 de ring van Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3 op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Prins Klausplein 3 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstok is daar dicht. Dan de A15 van Europoort naar Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 3.